Door de nieuwe wet mag dat nu wel in Arizona. Tegenstanders vrezen voor discriminatie... en dat mensen er vooral op hun huidskleur worden uitgepikt... Ook president Obama is niet blij met de wet en zegt nauwlettend te gaan kijken of burgerrechten worden geschonden. De gouverneur van Arizona spreekt dat tegen. Ze zegt dat ze de wet wel moest invoeren omdat Washington jarenlang wanbeleid heeft gevoerd. In de grensstaat wordt geklaagd dat illegale sociale voorzieningen onder druk zetten en vaak in de criminaliteit zitten. Amerika telt naar schatting 11 tot 12 miljoen illegalen. De rechter heeft het verzoek van de gemeente Amsterdam om een staking van de vuilnisdienst te verbieden afgewezen. Volgens de rechter is een verbod niet mogelijk, omdat de vakbonden nog geen concrete stakingsactie hebben aangekondigd. De bonden willen op en na Koninginnedag staken bij de reinigingsdienst en ze komen maandag met een definitief plan. De gemeente Amsterdam wil dan opnieuw naar de rechter stappen. De brandweer voert dit weekend preventieve vluchten uit boven meerdere natuurgebieden in Nederland. Door droogte en wind is de kans op bos- en heidebranden toegenomen. In Limburg wordt het gebied tussen Nieuwstad en Mook in de gaten gehouden... om beginnende branden snel op te sporen. Ook boven de Veluwe is de brandweer actief. Dinsdag verwoestte een natuurbrand in Limburg anderhalve hectare bos en hei bij Baaksem. PvdA-kamerlid Staf de Pla wordt wethouder in Eindhoven... Hij was het liefst wethouder in Utrecht geworden, maar dat is niet doorgegaan. Eindhoven is volgens de pla de één beste keus, omdat hij daar geboren en getogen is.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 Met, met nu de nacht. this girl I met. Her name was Catherine. She had her own place in downtown Brooklyn. She would take a cab, or do you fancy walking? She said, just pull my cars around the next turning.